Die zegt dat de manier om te meten hoeveel schadelijke stoffen een roker binnenkrijgt niet klopt. En dat heeft te maken met hele kleine gaatjes in het sigarettenfilter, zegt deze longarts. De roker die sluit die minuscule filtergaatjes af met zijn vingers en zijn mond daarop. Dus die krijgt in het echt, heeft RIVM laten zien al een paar jaar geleden, soms wel 50 tot 20 keer zoveel teer binnen als op de pakjes en als in de tabakswet staat. De uitspraak zou kunnen betekenen dat de sigaretten zoals ze nu zijn uit de winkels moeten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die de controles doet op sigaretten... heeft nu zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. En het schilderij Desire van Vincent van Gogh heeft vanmiddag in Rome een extra laagje gekregen van groentesoep. Klimaatactivisten goten het over het bekende kunstwerk heen en lijmden zich daarna vast aan de muur van het Italiaanse museum. Origineel is het inmiddels niet meer. Correspondent Helene de Haans weet meer over die daders. Het waren vier jongeren, eh, best jonge meisjes, jaar of 17. Die zijn binnengegaan in dat Palazzo Bonaparte in Rome... waar een tijdelijke grote tentoonstelling is met 50 werken van Van Gogh. En die meisjes zijn lid van eh, de Italiaanse tak van Extinction Rebellion. En het werk raakte waarschijnlijk niet beschadigd, want er zat glas voor. Ook in Egypte gaat het de komende tijd over het klimaat. In de badplaats Sharm el-Sheikh komen vanaf zondag regeringsleiders en andere belangrijke mensen van over de hele wereld samen Twee weken lang wordt er gepraat over het klimaat en de opwarming van de aarde, vertelt mijn collega Judith van de Hulsbeek. Dit jaar gaat het heel veel over geld. Dus wie betaalt de gevolgen van de klimaatcrisis? Daar gaat het eh, dit jaar heel veel over. En hoe helpen we de landen die eigenlijk zelf niet verantwoordelijk zijn voor die klimaatverandering, eh, maar wel de meeste gevolgen daarvan hebben? Namens Nederland gaan in ieder geval premier Rutte en klimaatminister Jetten naar die klimaattop. En wil je meer weten over die klimaattop, luister dan naar onze podcast Lang Verhaal Kort. Het weer. Vanavond klaart het op de meeste plekken op.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 Spaarders die vanwege de spaartax te veel belasting betaalden... en te laat bezwaar maakten, kunnen mogelijk toch geld terugkrijgen. Staatssecretaris Van Rij van Financiën wil de Hoge Raad uitspraak laten doen over compensatie. De vrouw van 81 die betrokken was bij de dood van een 78-jarige patiënt... in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch is vrijgelaten. Ze blijft wel verdachte in de zaak. En het kabinet investeert ongeveer 60 miljoen euro in openbare bibliotheken. Gemeenten hebben daar steeds meer op bezuinigd. Veel vestigingen werden gesloten. Het kabinet wil dat met dat geldbedrag terugdraaien.